Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In de zorg is het te makkelijk om aan de slag te gaan met een vals of gekocht diploma... zonder dat iemand een opleiding heeft gevolgd of stage heeft gelopen. Dat zeggen de inspecties. Door het gesjoemel is er personeel aan het werk dat er helemaal niet voor is opgeleid. inspecties doen daarom een oproep aan zorgopleidingen. Wees alert op fraude. controleer op identiteit, op onterecht afgetekende stages. hebben ze ze echt wel gedaan. Maar ook het verzilveren van certificaten Studenten kunnen via eerder eh, verworven competenties vrijstelling aanvragen. Kijk of dat echt eh, betrouwbaar is. Eh, en bij twijfel niet binnenhalen. Ook de demissionaire ministers Dijkgraaf en Helder maken zich zorgen. Ze willen dat diploma's van ZZP'ers of uitzendkrachten... altijd gecontroleerd worden bij DUO. Huisartsenpraktijkenketen Comet heeft een bevel gekregen van de gezondheidsinspectie. Ze moeten patiëntendossiers overhandigen aan vervangende huisartsen. Volgens de zorgverzekeraars gebeurt dat nu niet goed... en dat kan gevaarlijk zijn voor patiënten als de nieuwe huisarts van niks van ze weet. Sinds vorige week zijn alle praktijken van Comet gesloten... omdat zorgverzekeraars de contracten hebben stopgezet. En het worden mooie dagen voor ruimte nerds. Twee keer zuizen er grote rotsen vlak, langs de aarde. De eerste blijft vandaag op een veilige 6,6 miljoen kilometer afstand. Ongeveer 20 keer de afstand van de aarde tot de maan. Maar de tweede komt een stuk dichterbij, zegt deze astronoom. Die zaterdag langs scheert, die zit op, op twee derde van de afstand tussen de aarde en de maan. Dus die komt dus tussen het aarde-maansysteem doorvliegen. Maar die is eh, maar ongeveer 100, 100 meter groot, dus die is wat kleiner. Ja, dus daar gaan we waarschijnlijk weinig van merken. Als die nou toch nog onverhoopt zeg maar, door de atmosfeer heen zal vallen... dan verbrandt die voor het grootste deel. En eigenlijk, elke dag eh, wordt er een hele grote hoeveelheid ruimtestof op aarde neergegooid als het ware. Waar wij helemaal niks van af weten, maar dat gebeurt gewoon. Kortom, je hoef je volgens hem dus geen zorgen te maken. Krijg je nog het weer. De zon schijnt flink. Later komen er wel wat wolken, maar het blijft overal droog. Het is 26 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam...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 Je suis désolé. lo siento. Ik ben Solo Sono Perdóname. night And it's hard to see but I'm crazy You got me smiling all the time The face you see is not really mine The game is up my boy and walks with the frown. But in return, all you could say was, Hi, George, meet my fiance." Guns, guns, having some fun. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional ties. See, they single and free, no fears, no tears, what I want to be.